Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Verdrietig dierennieuws. Het gaat nog steeds hartstikke slecht met beestjes die in het wild leven. Staat in een rapport waar het Wereld Natuurfonds vannacht mee kwam. On average 69%. That's how much bird, mammal, fish, reptile and amphibian populations have dropped since 1970. Imagine them gone like that. De groepen waarin ze leven worden steeds kleiner. Leefgebieden van wilde dieren staan onder druk door landbouw, klimaatverandering, overbevissing, stroperij en vervuiling. Een grote brand in een huis in Wolvega in Friesland gisteravond. De brandweer dacht dat er nog mensen binnen waren en ging erop af met blusauto's en een hoogwerker. Uiteindelijk bleek er niemand in het huis te zijn. De brand is inmiddels onder controle. En al weken schuift de ene na de andere hoge pief aan bij de parlementaire enquête over Groningen. Er moet duidelijk worden wie wat wanneer heeft beslist bij de gaswinning en de aardbevingen die daardoor ontstonden. Vandaag is de beurt aan premier Rutte en ook de baas van oliebedrijf Shell moet uitleg komen geven. Een lekkere invalbeurt voor Liverpool-ster Mo Salah. Hij kwam er gisteravond in tegen Rangers in de Champions League... en had er al snel drie in liggen. Was te zien bij Ziggo Sport. Salah. Salah. Hattrick. Mo Salah maakte drie. Vijf minuutjes heeft hij ervoor nodig. En dan gaan natuurlijk gelijk alle statistici nu de boeken in. Is dit wel eens voorgekomen? Nou, het antwoord daarop is nee. Het was de snelste hattrick ooit in de Champions League. En het weer nog, eerst grijs en overal regenachtig. Vanmiddag zijn er wel meer opklaringen. Het wordt 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar ruim 65 kilometer file. De meeste files leveren 10 minuten vertraging op. Meer ben je kwijt op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Baarn en naar de Vesting heb je 20 minuten op onthoud. Een ongeluk op de A2 Utrecht Amsterdam bij Breukelen 3 kilometer. Vertraging valt mee, maar de rechte reishok is dicht.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 I Japanese I'm gonna be your on your trail like Sunday morning en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op meerdere plekken in Oekraïne zijn nieuwe raketaanvallen gemeld. In Kiev zijn Russische kamikaze-drones ingezet, zegt een adviseur van president Zelensky. Intussen zit president Poetin in Kazachstan. Daar overlegt hij met de Turkse president Erdogan. Het blijft wereldwijd slecht gaan met wilde dieren. Volgens het Wereld Natuurfonds namen de populaties de afgelopen 50 jaar met ongeveer 70% af. Leefgebied van wilde dieren staat onder druk door landbouw, klimaatverandering en stroperij. En acht op de tien bedrijven zijn bezig met verduurzamen, meldt het CBS. Hield een enquête onder industriebedrijven, winkeliers, autodealers. Die gaan duurzaam om met energie en uitstoot. Het weer, regen, vanmiddag opklaringen. Het wordt 13 tot 16 graden. ZFM. ZFM. ZFM. never gonna stop, gonna stop, gonna stop me say it can't be done I ain't gonna stop till he hears that my lungs Say I don't One by one, your dreams are drowning. While you stand and watch the waters flow, nothing's clear.